Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederland verwacht dit jaar ruim 70% minder buitenlandse bezoekers dan vorig jaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme blijft het aantal toeristen dit jaar steken op 7 miljoen. Begin dit jaar gingen ze nog uit van 21 miljoen buitenlandse bezoeken... vanwege grote evenementen als de Grand Prix van Zandvoort... het Eurovisie Songfestival en het EK Voetbal. Door de coronapandemie gingen al deze evenementen niet door. En ook Nederlanders zelf gingen minder op vakantie in eigen land. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... is naar eigen zeggen aan het denken gezet... door de Ik Doe Niet Meer Mee-actie van influencers van vorige week. Tegen het AD zegt hij dat deskundigen zoals hij meer hun best moeten doen... om uitleg te geven over het coronavirus zonder angst te zaaien. Volgens Gommers leidt bangmakerij ertoe dat Nederlanders hun hakken alleen maar harder in het zand zetten. Door meer uit te leggen hoopt hij mensen over te halen om zich ook aan de coronaregels te houden. Donald Trump heeft in het jaar dat hij tot president van de VS werd gekozen... 750 dollar aan inkomstenbelasting betaald. Dat schrijft de New York Times nadat de krant meer dan 20 jaar aan belastingaangiftes heeft onderzocht. Volgens de krant bleek verder dat Trump in 10 van de laatste 15 jaar helemaal geen inkomstenbelasting betaalde. Volgens de krant omdat hij veel meer geld verloor dan hij verdiende. Trump zelf noemde onthullingen fake nieuws. De chef wetenschap bij de Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat pas halverwege volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar zal zijn. En dan mogelijk meer dan één. Wereldwijd worden ongeveer 200 vaccins ontwikkeld. 31 daarvan worden nu getest. acht zitten in de laatste fase. Daarna moeten ze nog worden goedgekeurd, geproduceerd en wereldwijd verscheept. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Komende dag bewolkt met vooral in het oosten regen.